Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Bij een autopsie op het lichaam van Jurgen Konings moet blijken... hoe lang de militair in het bos heeft gelegen voor hij werd gevonden. De Belgische militair zou zichzelf van het leven hebben beroofd... maar het is niet duidelijk wanneer. Er werd wekenlang naar hem gezocht... vanwege bedreigingen aan het adres van coronadeskundigen... Een paar uur geleden was er een waken voor Konings. Sympathisanten van de extreemrechtse militair gingen in een kolonne naar zijn huis. Zij beschouwen hem als hun held. Bij de eerste ronde van de regionale verkiezingen in Frankrijk... hebben de centrumrechtse republikeinen de meeste stemmen gekregen. Blijkt uit exit polls. De rechtspopulistische partij van Marine Le Pen deed het minder goed dan verwacht... en is in veel regio's de tweede partij geworden. De partij van president Macron is op regionaal niveau nauwelijks georganiseerd... kreeg weinig stemmen. De opkomst was uitzonderlijk laag. Slechts een derde van de kiezers ging naar de stembus. Nederland stuurt komende week nog eens 160.000 coronavaccins naar Suriname. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is de druk op de ziekenhuizen in het land nog steeds hoog... en is er veel behoefte aan vaccins... Tientallen Nederlandse zorgmedewerkers helpen in Suriname in de ziekenhuizen. Ze blijven daar in ieder geval tot en met augustus. Op het EK voetbal is Turkije uitgeschakeld. De Turken verloren ook hun derde wedstrijd in groep A. Tegen Zwitserland werd het 3-1. Tegelijkertijd was de wedstrijd Italië-Wales bezig. Italië won met 1-0 en is daardoor groepswinnaar. Wales gaat door als nummer 2 in deze pool, ook door naar de volgende ronde. Zwitserland heeft als nummer 3 met 4 punten ook nog een goede kans op een plaats in de achtste finales. Het weer. Vannacht breiden de buien zich over het land uit. Ook morgen regent het flink. Later op de dag dan wat droger.